4 uur, Raymond Seré met het NMS-journaal. Het agentschap Telecom gaat radiopiraten harder aanpakken. Nog deze maand wordt de maximale boete voor het illegaal uitzenden in de ether verhoogd naar 45.000 euro. Daarbij wordt gekeken naar de storing die de piraat met zijn uitzendingen veroorzaakt. Volgens het agentschap Telecom worden etherpiraten steeds professioneler en is daarom een hardere aanpak nodig. Er zou steeds zwaardere apparatuur met grotere vermogens en hogere antennemasten worden gebruikt. De piraten verstoren daarmee niet alleen de legale radio-uitzendingen... maar ook communicatiesystemen van de hulpdiensten hebben er last van. In de kerstvakantie worden extra inspecteurs ingezet. Volgens het agentschap Telecom gaan in die periode meer piratenzenders de lucht in... omdat mensen dan vakantie hebben. De Zuid-Hollandse gedeputeerde Lisbeth Spies is volgens ingewijden in Den Haag door het CDA gevraagd om minister van Binnenlandse Zaken te worden. Ze zou dan de opvolger worden van minister Donner, die naar verwachting volgende week vrijdag wordt benoemd tot vicepresident van de Raad van State. Spies was Tweede Kamerlid voor het CDA van 2002 tot 2011. Ze was ruim drie jaar vice-fractievoorzitter. Na het toetreden van het CDA tot het minderheidskabinet met de VVD in oktober vorig jaar was Spies korte tijd waarnemend partijvoorzitter. En sinds april is Spies gedeputeerde in Zuid-Holland. Schrijfster en moslimactiviste Irshad Manji heeft aangifte gedaan bij de Amsterdamse politie... nadat radicale moslims een debat in de balie hadden verstoord. De ruilschoppers, afkomstig uit België, uit de bedreigingen... gooiden met eieren en bespuwden Manji. Twee ordeverstoorders zijn aangehouden. De schrijfster staat kritisch tegenover de islam en is voor modernisering van dat geloof. Kamerlid Tovik Dibi van GroenLinks was ook aanwezig... en vergezelde Magny bij het doen van de aangifte. PVV-leider Wilders liet via Twitter weten dat hij het een kwalijk incident vond. En dan het weer. In de ochtend is het nog droog, maar vanmiddag dan wordt het bewolkt, het gaat regenen... en dan staat er weer veel wind. Het wordt 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Hubert Mol. What it is rock and roll. Well, it's been a long time as a rock and roll. Been a long time as I did this Let me get you back, let me get you back, let me get you back. Baby, where I come stellen dat er van de rock'n'roll nog maar weinig is overgebleven. Als we al die rock'n'roll artiesten op een rijtje zetten, is er niet echt meer rock'n'roll. Maar The Last Man Standing is dan toch Jerry Lee Lewis hier met Jimmy Page en de rock'n'roll. roll. Goedemorgen, het is even navieren met een verkouden Hubert Mol... maar met een Gerard de Groot die goed bij stem is... zit in Auckland, <laughs> Nieuw-Zeeland, want daar wordt vandaag gehockeyd. Hoe laat is het bij jou eigenlijk, Gerard? 12 uur tijdverschil, dus eh, prachtige zonneschijn om uh, vijf minuten, bijna vijf minuten over vier in de middag. De beginfase van de wedstrijd eh, Nederland-Australië wordt belangrijk straks. Over een eh, minuutje, denk ik, gaat het hier beginnen. Het is belangrijk om vooral die Australiërs die meteen druk willen zetten op, eh, je, op de tegenstander... om die ver weg van het eigen doel te houden in die beginfase. Dan kan je misschien de wedstrijd proberen een beetje naar je hand te zetten. Australië is de favoriet in de kampioenspool van deze Champions Trophy. De eerste drie wedstrijden waren nog in twee pools verdeeld. Er zijn acht deelnemers hier in Auckland. Australië neemt één wedstrijd mee. Een gewonnen wedstrijd tegen Spanje naar de kampioenspool. Australië dus drie punten. Eén wedstrijdje gespeeld, die mag je meenemen. En Nederland neemt eh, mee het gelijkspel tegen Nieuw-Zeeland. Want Nieuw-Zeeland duwde verrassend eh, Duitsland uit de kampioenspool. Duitsland dat nu in de degradatiepool moet spelen. En zojuist won met 2-1 van Groot-Brittannië. Nederland en Nieuw-Zeeland dus gelijkstaand met één punt uit één wedstrijd. En dan betekent het dat de wedstrijd vandaag tegen Australië... wel eens heel belangrijk kan gaan worden voor Nederland. Want Nederland Nederland moet in ieder geval hier een puntje gaan halen. Liefst eh, meer natuurlijk. Maar in ieder geval een puntje gaan halen. Willen ze straks nog gelegenheid krijgen en mogelijkheden hebben... om de finale te halen van deze Champions Trophy aanstaande zondag. Australië, ik zei het al, is meteen in de aanval gegaan. De wedstrijd is begonnen, een paar seconden oud natuurlijk. Maar Australië heeft, en dat was te verwachten... meteen het initiatief gepakt, heeft druk gezet op het Nederlandse team. Nog niet in de buurt van de cirkel geweest... maar willen wel meteen snel gaan scoren. En Nederland zal het lastig krijgen in die beginfase. Dat is duidelijk. Maar voorlopig is het hier nog steeds 0-0. A diamond necklace plays upon, hand in hand, some drums along. Whoa, to a handsome man in baton. A blind class aristocracy, back through the opera glass, you see the pin and the pendulum. town and brush the backdrop. Are you sleepy? Hung velvet overtaking me, dim chandelier awakening me to a song dissolved in the dark. costly vow is lost for now to a muted trumpeter's swan. album Smile dat opnieuw is uitgebracht. Na 40 jaar is het uiteindelijk uitgebracht en heeft hij het voor elkaar gekregen. En nadat hij talloze therapeuten heeft versleten, bij hem naar huis heeft gehaald... heeft ze zelfs bij hem gewoon laten slapen... heeft, heeft hij het dan toch voor elkaar gekregen om dat album uit te brengen. Met Van Dyke Parks ook. Ik heb het over Brian Wilson. De Beach Boys zijn er niet meer, maar het is vandaan Brian Wilson en band... En dit was Surf's Up. Ja, hij was zelfs zo paranoïde geworden dat hij dacht dat hij werd achtervolgd door Phil Spector. Nou is dat ook niet zo vreemd, want die moet dan wel 19 jaar brommen. Omdat hij mogelijkerwijs zijn vriendin zeep heeft geholpen. Eh, daar twijfelt hij nog altijd aan, die Phil Spector. Dat is een beetje merkwaardig. En dan was hij ook bang voor Paul McCartney en John Lennon. Want die zouden wel eens kunnen oprukken. Dan zou hij geen muziek meer kunnen maken. Hij had het heel erg zwaar. Uiteindelijk heeft hij dus toch voor elkaar gekregen om dat album uit te brengen. Smile. Het is 11 minuten over 4. Goedemorgen, dit is Radio 1, de VARA. De nacht klinkt anders. En vannacht klinkt die sowieso anders, omdat we vandaag ook een beetje in Nieuw-Zeeland zitten. Nederland-Australië, hockey bij de mannen. We zitten in Auckland, zometeen weer. Na deze van LA Women, het album van The Doors. Hier is Riders on the Storm. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone and actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long Girl, you gotta love your man. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. plaatje dat past bij het vallen van de blaadjes. Een plaatje dat past bij de herfst. Maar een plaatje dat eigenlijk niet zo past bij de wedstrijd Nederland-Australië vandaag in Nieuw-Zeeland. Wedstrijd om het hockeykampioenschap in eh, de pool. Vandaag, deze donderdag, er worden meerdere wedstrijden gespeeld. Eh, hoe zijn de weersomstandigheden overigens bij jou, Gerard? <laughs> Ja, ik had ook zo'n bruggetje willen maken. <laughs> Dat het een beetje past bij het weer in juli, heb ik oh, begrepen. Van het internet hier en zo. En dat het absoluut niet past bij het weer hier in Auckland op dit moment. We hebben hier slecht weer gehad afgelopen zondag. Toen stond het veld hier onder water. Toen kon er niet gehockeyd worden. Maar de wind is 180 graden gedraaid en komt nu vanuit het land zo'n beetje zeg maar, van links af nu hier aanwaaien. En dan is het mooi weer. En dan zeggen de Nieuw-Zeelanders, dan gaat hier de zomer echt eh, beginnen. Dan gaat het hier branden en over een paar dagen moet het hier 30, 35 graden zijn. Nou, voorlopig is het nog niet zover. Die wind eh, koelt het te mooi af. De spelers die hebben er nog absoluut geen last van, van die hitte. En ze spelen nu 12 minuten tegen elkaar, Nederland en Australië. En het eerste begin van Australië is opgevangen door Nederland. Australië heeft een aantal kansen gekregen. Heeft dat ook nu op dit moment via ok Maar hij kan de bal niet goed voor de stik krijgen. Hij krijgt wel een strafcorner. De eerste van deze wedstrijd. Moeilijk eh, moment voor het Nederlandse team dus. Omdat het nog steeds 0-0 is. En Nederland nog niet echt in de aanval geweest is. Nog geen mogelijkheden heeft gekregen. En je zei het, het gaat om het eh, hockeykampioenschap, de Champions Trophy om precies te zijn. Dat zijn de acht beste hockeylanden van de wereld. Die spelen in twee pools. Nederland deed dat tegen Duitsland, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea. En Nederland won eh, van... Eh, Duitsland en won van Korea. En dat betekent dat Nederland daarmee de finale pool gaat, krijgen, gaat spelen. En op dit moment de eerste wedstrijd daarin speelt tegen Australië. De winnaar van de andere groep waarin eh, Spanje ook doorgaan naar de finale pool. Groot-Brittannië en Pakistan stonden. Nederland dus tegen Australië. Misschien dat we dit even kunnen gaan meenemen. Want er is gespeeld 13 eh, minuten inmiddels. En er is een strafcorner voor Australië. Een moment altijd om in ieder geval de score te openen. En dat zou als ik nou naar het eerste, maar niet eens een kwartier spelen pas 13,5 minuut. Als we daarnaar kijken, dan zou dat wel een, eh, ja, een verdiend doelpunt zijn. Omdat Nederland eh, in de verdediging eh, heeft gezeten het eerste 13 minuten van deze wedstrijd. Komt die bal. Komt het daarbij Okkenden. Okkenden komt de bal niet bij krijgen. Nederland verdedigt uit. Mogelijkheid van Australië gaat dus voorbij. Het blijft hier dan ook voorlopig na nu 14 minuten spelen 0-0. been searching for a couple words that could grow wings and fly like birds. And of course, I know it sounds absurd, but when you're in love, all the lines get blurred. Do you remember a thousand lights? If dance like kids, the traffic drove by.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 turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool. To open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. chemicals rushing in my bloodstream. Only wish that you were here. You know I'm seeing it so clear. I've been afraid to show you how I really feel. Admit to some of those bad mistakes I've made. And if you want it, come and get it. Cry love that I where it is you might be going to. Turning back for home, you know I'm feeling so alone, I can't believe. Climbing on the stair, I turn around to see you smiling there in front of me. And if you want De maatschappij had hem al gewaarschuwd. In 2000 je zou wel eens groot kunnen worden. Had er zelf weinig geloof in. David Gray, Babylon was een hitje van hem. White Ladder was het eerste echte album waarmee hij doorbrak. En hij werd uiteindelijk heel groot. bandje wat ervoor zat, dat is een beetje dat zich nog moet gaan bewijzen. The Daylights, I hope this gets to you. I see you Nancy Lee. Cute girl sitting on a porch, squeezing lemons, taking what was given and making lemonade. I was tearing down the dusty road back to the city when I crossed the porch. you were bringing. Precisely why I never fell in. She don't care where around the world I've been singing. Nothing is nothing less than ends with amen. That's why I tell you, I want to give forever. Hollywood Vintage Trouble Nancy Lee. Ontdekt hier in Europa door Jules Holland. Ze mochten komen spelen in zijn tv-programma Later with Jules Holland. En dat betekende dat ze nu zo'n beetje bekend zijn hier in Europa. En we gaan dus even terug naar Nieuw-Zeeland, Auckland, Nederland-Australië, mannenhockey, de Champions Trophy. Gerard de Groot, ik liet je achter met 0 tegen 0, geloof ik. Hoe staat het er nu voor? Nog steeds 0-0, 25 minuten gespeeld. Nog 10 minuten te gaan, dus eh, tot de rust. Australië is nog steeds de betere ploeg, hoor. Ik heb nog weinig gezien van Nederland. En om nou te zeggen dat Nederland het eerste offensief van Australië heeft overleefd... en de zaak een beetje in handen heeft genomen. Nou, zover is het nog lang niet. Ik heb alleen nog maar kansen en mogelijkheden gezien. Twee strafcorners inmiddels voor Australië. Die hebben nog niks opgeleverd, vandaar die 0-0. Maar ik denk dat Nederland eh, toch wel eh, anders naar die wedstrijd aan toekijken is. Ze hadden gedacht dat ze naar het eerste kwartier hier de zaak eh, wel wat eh, konden gaan rechtzetten. Maar de aanvallers die hebben nog weinig mogelijkheden gekregen. Er is wel wat snelheid in de Nederlandse ploeg. Dat is duidelijk. En dan komen er wel wat gaten misschien nu voor Verga. Verga die moet nu Hofman bereiken. Maar hij houdt de bal veel te lang bij zich. Duwt hem nu naar richting Hertzberger. Hertzberger nu tegenover de doelman van Australië. En maakt een fout, die keeper, op eh, Hertzberger. Krijgt een strafcorner voor Nederland. Maar de Australische verdediging is het daar niet mee eens. En we hebben bij hockey, waar geen miljoenen op het spel staan... zoals gisteren bijvoorbeeld bij Ajax... toen eh, de grensrechter eh, wat, eh, wat probleempjes had, heb ik begrepen. En ook gezien hier in Australië. Dan, dan heb, of in Nieuw-Zeeland, daar zit ik natuurlijk. Dan heb je bij voetbal niet de mogelijkheid om naar een derde scheidsrechter te gaan. Bij het hockey is dat wel zo. En daar gaan maar een paar dollars over de toonbank. En Nederland moet nu afwachten of het inderdaad die strafcorner gaat krijgen. Want Australië, Luke Durner, we kennen hem nog van een van de spelers van Bloemendaal. Een paar jaar geleden, de strafcorner specialist toen van de hockeyclub Bloemendaal... waarmee hij ook eh, Bloemendaal toen kampioen van Nederland schoot... die heeft gezegd, jongens, er is helemaal geen fout door ons gemaakt. De scheidsrechter gaat nu luisteren naar de derde umpire... en de Australiërs zijn ervan overtuigd dat zij het gelijk aan de zijde krijgen. En kennelijk de Nederlanders ook. Want die gaan gewoon de formatie opstellen, staan niet op de kop van de cirkel... om die strafcorner die in eerste instantie door de scheidsrechter was gegeven... om die strafcorner te gaan nemen. En nu moeten we nog even afwachten wat op het videoscherm tevoorschijn komt... of Nederland eh, inderdaad eh, moet gaan verdedigen, ja er eh, is duidelijkheid over. De hele Nederlandse ploeg is ervan overtuigd dat het een onterechte strafcorner is geweest die ze hebben gekregen. Die zal niet doorgaan. En nu zal Luc Durner gaan uitverdedigen. Doet dat op dit moment terwijl de scheidsrechter zegt... jongens, we gaan gewoon verder spelen. Het blijft hier. 9,5 minuten gaan tot de rust 0-0. En voor degenen die net zo'n beetje zwakker worden... u hoorde de stem van Gerard de Groot. We komen zo meteen weer eens bij hem terug. Zit in Nieuw-Zeeland en kijkt naar hockey. Mannen, de Champions Trophy voor mannen... die vanochtend wordt gespeeld. De Vara op Radio 1. De nacht klinkt dus beduidend anders. Julian Vellaert, zo heet hij. Hij heeft een mooi cd'tje gehad hier op Radio 1. Working now, getting fit. Pretty soon I'm gonna quit. Smoking's bad for my AM. Got a car, got some clothes, DVDs from HBO. All I need for my sale. What's gonna happen when it feels like love again for the first time? For the first time, I am make my way back down the long line such a long line. And it feels like love again for the first time, for the first time in a while. Walking out on the street, ever someone that I meet, just another ad in the road. Back and forth been through. Use my secret ninja moves. Got to keep from getting close. What's gonna happen when it feels like love again for the first time? For the first time. I make my way back down the long line, such a long line. And it feels like love again for the first time, for the first time. It's been a while. Pitch the tent and pay the bills. Tiny matters matter till the moon is full, the sun explodes. Then you left all alone with both grabs in laundromats. I swear I'm never going there. What? What's gonna happen with? side Vellaert heeft een weekse day gehad hier op Radio 1 alweer een poosje geleden. En de man is er nog steeds zo trots op dat ga je naar zijn site, dan zie je dat uitgebreid vermeld staan. En dat te bedenken dat hij uit Amerika komt en dat we zo'n klein kikkerlandje hebben. En dat hij dat toch waar aan heeft, dat vind ik wel weer leuk. Zeven minuten overal vijf op Radio 1 bij de VARA. She so many ways. alone in the shade. herself in the dust, whispers all things will be silence. She turns the sound of the scene, clouds burst, our eyes never meet. Ideas start. we gaan eens even snel naar Nieuw-Zeeland. Gerard de Groot, want je hebt groot nieuws te melden. En is het in het <laughs> voordeel van ons, wil ik dan ook weten van je? Nee, oh. het grote nieuws is oh. in het nadeel van ons. Oh. Het zat er natuurlijk eigenlijk al in eh, het eerste half uur. Dat spelen we nu bijna, dat Australië het eh, doelpunt zou gaan maken. Deed dat ook uit een strafcorner. En ik beschreef net eh, de strafcorner voor Nederland... die uiteindelijk werd teruggedraaid... omdat de derde scheidsrechter op het videoscherm... in een van de hokjes hier aan de rand van het veld zat te kijken... en zei dat was onterecht dat die strafcorner werd gegeven aan de andere kant gebeurde twee, drie minuten later precies hetzelfde. En dan in het, eh, opnieuw in het nadeel van Nederland. De eh, scheidsrechter zag niet dat de bal op de voet kwam van Robert van der Horst. En dat hadden de Australische spelers wel gezien. Zij vroegen meteen om het spel stil te leggen. De derde scheidsrechter keek ernaar en zei ja, dat is een strafcorner, dat is duidelijk. En die strafcorner die gaat er dan ook in, dat je altijd zien. Het is 0-1 in het voordeel van Australië. Christopher Cielo, die scoorde dat doelpunt niet eens direct. Hij schoot eerst, de eh, bal werd gestopt door Stokman... maar kwam weer van de, voor de stik van diezelfde Siriello. En hij schoot hem er de tweede keer wel in langs Jaap Stokman, de doelman van Nederland. Nog 4,5 minuten gaan tot de rust en Australië leidt tegen Nederland met 0-1. my way on the venture, I pulled back the hood, and I was talking to you, and I knew then it would be a lifelong thing, but I didn't know that we we could break a seal. play it with a bit about us. You said that you'd take it as long as I could. I could not erase. met The Cornflake Girl. Dat was Tori Amos in 1993. Daarna is haar muziek alleen maar mooier geworden, voller geworden en bijzonderder geworden. Dit was van het album dat ze in 2002 uitbracht, Scarlet's Walk. Daarop staat dit soort of Fairy Tale. Het is rust op dit moment in Nieuw-Zeeland, Auckland. De Champions Trophy hockey mannen, Nederland-Australië. En we gingen de rust in met 0-1. We staan dus achter. Straks meer erover. Blijft u vooral luisteren. Hier naar de Varen op Radio 1, want we houden u op de hoogte. Terug straks dus naar Auckland. En eh, tot die tijd muziek van onder andere Matt the Electrician. Is ook echt elektricien in het dagelijks leven. En om de spanning erin te houden heeft hij een mooie cd gemaakt. We beginnen bovenaan, liedje nummer 1. How we run to the midnight sun is een euforische opwelling zojuist. We hebben geroepen, eh, vrij recent album, nou ja, wat is recent? Dit komt ook alweer uit 2009. Het is Mad Electrician, Animal Boy. Onlangs nog gepresenteerd in Vredeburg, Utrecht... door Caries van der Houten, die vol enthousiasme was over deze man. En niet geheel onterecht. En zijn wij niet alle nog steeds heel enthousiast over Caroline, Carol Emerald omdat ze toch trillen ruimschoot is gepasseerd.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 Dat gebeurt mij ook niet iedere dag, kan ik u vertellen. Zeker niet om zes minuten, nee, acht minuten voor vijf op Radio 1 bij De Vara. Wat zeg ik? Tot zes uur. De nacht klinkt anders. Het Hubert Mol. Goedemorgen. En hier is Dahoe. as soon as is over van de Who, geschreven door Pete Townsend... die al enige tijd onder vuur ligt omdat er op zijn computer kinderporno zou zijn aangetroffen. En dat had hij dan voor eigen gebruik, want hij zou wetenschappelijk onderzoek doen... omdat hij zelf in zijn jeugd gemisbruikt zou zijn, ja... Dat is vaak een goedkoop excuus, mag er niet over oordelen. Ik ben ook geen rechter en ik ben een sportliefhebber... dus we houden ons bezig met hele andere dingen deze nacht. Nederland-Australië, Champions Trophy met hockey. Mannen, ze zijn zojuist weer begonnen. We gingen de rust in met 0 tegen 1. We staan achter. Hoe zijn ze de tweede helft ingezet? Gerard. Ja, dat zal gezegd zijn eh, tegen Paul van As. Verzinnen verzin een list, Paul, want <laughs> Nederland heeft eh, de eerste helft eh, weinig in kunnen brengen tegen Australië. Australië dat vijf, zes, zeven misschien wel hele grote goede kansen heeft gekregen. En uiteindelijk scoorde via die strafcorner, via Christopher Ciriello. In tweede instantie maakte hij die strafcorner langs eh, Jaap Stokman. Die eigenlijk nog bezig was na een eerste goede redding op de eerste inzet van Suriello. Maar de tweede was te lastig voor Stokman. En dat betekende inderdaad dat Australië dus met 0-1 die rust inging. En in de tweede helft inmiddels 3,5, eh, 4 minuten bijna gespeeld. Nederland heeft één strafcorner gekregen. Dat was de eerste voor Nederland in deze wedstrijd. Take Takema was de man die in het veld stond. En zijn schot ging eh, wel hard, maar naast het doel van Australië. Zodat het niets opleverde. En Nederland nu moet gaan kijken hoe ze langs die Australiërs kunnen komen. Want in deze kampioenspool, de, de laatste pool, staat Australië bovenaan. Nam de wedstrijd eh, de winst tegen Spanje mee met drie punten. En nu <laughs> is er grote paniek, omdat ineens automatisch de sproeiers van het stadion, van het grasveld hier afgaan. En nu de wedstrijd stilgelegd moet worden. Ja, de computer zal van slag zijn geraakt door de plotselinge warmte hier die is ontstaan. <laughs> En, eh, ja, er kan gewoon niet meer gehockeyd worden. En nu eh, wachten we totdat de computer in bedwang is gehouden. En de, de sproeiers eh, stil worden gezet. Het lijkt de bedriegertjes wel. <laughs> prachtig, prachtig, prachtig. Maar de wedstrijd ligt gewoon stil, kan niet gehockeyd worden. En het is 0-1 eh, in het voordeel van Australië na precies vijf minuten spelen. Ja, nu is het stopgezet. Nu gaan we gewoon weer verder en kijken wat Nederland daaraan kan gaan doen in het verloop van die tweede helft. Nou, komt allemaal goed uit dat we een kleine onderbreking hadden hebben. Want we gaan naar nieuws van 5 uur. En daarna zijn we uiteraard weer graag bij u terug. En volgen wij de wedstrijd mannenhockey in Nieuw-Zeeland. Oost- en ja, Nieuw-Zeeland, Nederland, Australië. Daar gaat het om deze nacht. En eens even kijken wat er allemaal nog staat te gebeuren. We staan achter. misschien dat er nog wel iets zometeen gaat gebeuren in die tweede helft... die zojuist is begonnen. En we horen het allemaal uit de mond van Gerard de Groot. Blijft deze ochtend nog even mijn sidekick en uw geven. Tot zometeen.